Dilke Teertstra met het NOS Journaal. De Britse premier Cameron wil snel beginnen met de onderhandelingen over het Britse EU-lidmaatschap. In een interview zegt Cameron dat hij contact heeft gelegd met een aantal Europese leiders. Met hen wil hij opnieuw praten over de verdeling van bevoegdheden tussen Londen en Brussel. Cameron werd donderdag opnieuw gekozen tot premier. Hij heeft de Britten voor 2017 een referendum over het Europese lidmaatschap beloofd. Cameron zelf wil dat zijn land in de EU blijft. Wel wil hij onder meer een strenger asielbeleid afdwingen. Steeds meer scholieren krijgen examentraining van een commercieel bedrijf. Met zo'n training, die honderden euro's kan kosten, bereiden ze zich voor op het centraal eindexamen. Dat begint morgen. Zelfs het weekend nog worden leerlingen bijgespijkerd en leren ze hoe ze het beste een eindexamen kunnen maken. Staatssecretaris Dekker en de koepelorganisatie van middelbare scholen, de VO-raad, zeggen dat scholen primair verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van leerlingen op het examen. Een commerciële training mag alleen een aanvulling zijn. In Spanje zijn de zwarte dozen gevonden van het militaire vliegtuig dat gisteren neerstortte bij Sevilla. Met de dozen hopen onderzoekers snel te kunnen achterhalen waardoor de Airbus is gecrashed. Het transporttoestel was gisteren bezig aan zijn eerste testvlucht toen het in de problemen kwam. Er waren zes mensen aan boord. Vier van hen kwamen om het leven. In Roermond is het eerste vuurgevecht van de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem herdacht. In de nacht van 9 op 10 mei 1940 probeerden Duitse militairen de Maasbrug in Roermond te veroveren. Ze hadden zich vermomd als Nederlandse soldaten. De Duitsers werden gesnapt, er ontstond een vuurgevecht en de Maasbrug werd opgeblazen. Tien minuten later begon de grote Duitse aanval. Bij de herdenking in Roermond is een monument onthuld. Het weer nog vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10.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 En de eerste is van de groep The Little Battle. Nee, dat zeg ik verkeerd. De Young Folk en de cd heet The Little Battle van het label Arc Music. Dan de andere is van uh, José Louis eh, Esteban Serrano Esteban. En die heet Walking to the Stars. Ja, al die computers. Hoop, hoop kijk allemaal. Goed, we gaan beginnen. Veel plezier bij Peaceful Radio Show 1079. My friends told me, my friends told me, we gotta make time for them. My friends are the only understood what I've been at. And my friends, they should know about now. thank you Bemerkung, oh Mann, ja, Bemerkung. Bemerkung, oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Oh Mann, ja, Bemerkung. Bemerkung, oh Mann, ja, Bemerkung. Pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu, pemehu, omanya pemehu, pemehu, omanya pemehu, omanya pemehu. penna hum omani penna hum omani penna hum omani penna hum omani penna hum omani penna hum omani penna hum omani penna hum omani penna hum emme hum omani penna hum pemme hum omani penna hum omani penna hum omani penna hum omani penna hum omani penna hum Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Eme Hum, Omanye Bemna, Bemna Hum, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omanye Bemna, Omane beme.